Ik beweeg heen en weer, dansen met deze zoete bal. Elke slok geeft me vleugels, ik voel me vrij. Ik stap in het ritme, ik dans als een stem in een melodie. De koffiemachine maakt geluid op in de dans met een mokje koffie, het geeft me zoveel ruimte. Elke slok geeft me vleugels, ik voel me vrij. Ik stap in het ritme, ik dans als een ster in een melodie. De koffiemachine maakt geluid, pop in een deuntje. Ik dans met een mokje koffie. Het geeft me zoveel ruimte. En de van gravenbonen zwermen om me heen. Ik ga heen en weer dansen op de melodie van het slokje koffie. Ik voel me zo tevreden. Ik dans met na een slokje koffie. Lekker warm, lekker warm. In deze dansvloer van aroma voel ik me thuis, lijkt me niet af. Ik ben verdwenen in de bonen Jongen weg.